9 uur. Renate met het NOS Journaal. Stichting Wakker Dier pleit voor een nationaal hitteplan voor dieren. Daarmee zou een betere koeling van stallen moeten worden afgedwongen. De afgelopen dagen kwamen er duizenden kippen en varkens om... doordat ventilatieapparatuur uitviel. Volgens Wakker Dier hebben boeren zich het afgelopen jaar... onvoldoende voorbereid op extreme hitte. Ook onderzoekers van de Wageningen Universiteit pleiten daarom voor... meer technische aanpassingen in de stal... zoals een generator die meteen aanspringt zodra de stroom uitvalt. Het vliegverkeer op Eindhoven Airport is weer hervat. Rond half zes werd het vliegverkeer stilgelegd door noodweer. Passagiers die net geland waren mochten daardoor ook het vliegtuig niet uit. Door het oponthoud vertrekken vanavond 13 vluchten later dan gepland. Het noodweer heeft zich inmiddels ook uitgebreid naar West-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland. Iran heeft een deel van de Indiase bemanning van een in beslag genomen buitenlandse olietanker vrijgelaten. Dat meldt het Indiase ministerie van Buitenlandse Zaken. Het gaat om negen van de twaalf bemanningsleden van een olietanker die onder Panamese vlag voer en anderhalve week geleden in beslag werd genomen. De Iraanse revolutionaire garde dwong het schip tot stoppen... nadat het een noodsignaal uitgezonden zou hebben. Vervolgens zou er aan boord ontdekt zijn dat er 1 miljoen liter olie werd gesmokkeld. De Cubaanse kardinaal Jaime Ortega is overleden. Hij speelde een belangrijke rol bij de verbetering van het contact... tussen het communistische regime en de katholieke kerk. Hij bemiddelde ook bij het herstel van de diplomatieke banden... tussen Cuba en de VS in 2014. Kardinaal Ortega was 82. Het weer, het is eh, zeer heet. Temperaturen boven de 30 graden. Op de warmste plaatsen kans op onweer. Morgen in de zuidelijke helft minder warm met 23 tot 27 graden. Er kan ook een stevige onweersbui vallen dan. Plaatselijk kan dat leiden tot wateroverlast. In het noorden en oosten wordt het 30 tot 32 graden.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 Kung pop, hit your ass with a cross kick. Pulling air out, wear out, you exhausted. No, she gonna slide anytime you cross me, if you, if you, if you, if you cross her, she knows she can call me. Cross me, my with you on my arm. Take the coupe out the garage, pull the roof back, just me, you and the stars. Toast to the gods, she's a one, a masterpiece. She a drug at a fast release.